Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd begrijs. Er is extra water op de baan gesproeid... om de ijsvloer overal op de gewenste dikte van 3 centimeter te brengen. Het vroor vannacht ruim 8 graden. Gisteren was al duidelijk dat het ijs bij grote concurrent Haaksbergen... niet dik genoeg zou zijn. In Noordlaren rijden de vrouwen eerst. Straks om 11 uur starten de mannen. Journalist Michel Spekkers heeft gesproken met het team dat onderzoek doet... naar de ramp met vlucht MH17... Hij heeft beeldmateriaal overgedragen en eigendommen teruggekregen die in beslag waren genomen, zei hij bij BNR. Spekkers bezocht de rampplek in Oekraïne en nam een aantal vondsten mee, waaronder een stuk bot. Dat bleek later van een van de slachtoffers te zijn. Na de vondst drongen nabestaanden aan op nieuw onderzoek op de rampplek. In Gambia heerst door de politieke onzekerheid onrust onder burgers. Een Nederlandse hulpverlener in het West-Afrikaanse land zegt dat Gambianen bang zijn voor ongeregeldheden. Voor supermarkten staan lange rijen en er zijn ook Gambianen die vertrekken naar buurland Senegal. De huidige president Jame verloor in december de verkiezingen, maar weigert te vertrekken. Landen in de regio dreigen met militair ingrijpen. De Nederlandse reisorganisaties Corendon en TUI halen vandaag zo'n 1600 Nederlanders terug. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden mag nog een paar jaar in Rusland blijven. Zijn verblijfsvergunning is verlengd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Snowden wordt in de VS verdacht van het lekken van staatsgeheimen. Hij werkte bij de veiligheidsdienst NRC en gaf geheime documenten over massale spionage door die dienst aan een journalist. Snowden zit sinds 2014 in Rusland heeft eerder gezegd dat hij alleen terug wil naar de VS als hem een eerlijk proces wordt gegarandeerd. Het weer in het noorden bewolkt en eerst kans op mist. In het zuiden geregeld zon. In het noorden en westen is het vandaag iets boven nul. In het zuidoosten blijft het een beetje vriezen. De rest van de week blijft het rustig en droog winterweer. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht.